2 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Wit-Russische journalist Roman Pratasevich heeft na vier dagen in de cel zijn advocaat gezien. Volgens haar is hij vrolijk en in goede doen. Meer kon ze en haar eigen zeggen niet over kwijt vanwege haar beroepsgeheim. Protasevich werd zondag opgepakt nadat het vliegtuig waarin hij zat vanwege een valse bommelding was omgeleid naar Minsk. Een dag later zei hij in een video dat hij verantwoordelijk is voor de demonstraties in Wit-Rusland. Mogelijk is die verklaring onder dwang opgenomen. De prijzen van gezond eten zijn de afgelopen 10 jaar harder gestegen dan die van ongezond eten. Uit CBS-cijfers blijkt dat groente en fruit in 10 jaar tijd gemiddeld 21% duurder werden... en ongezond eten, zoals snacks en sauzen, gemiddeld 15%. Snoep en ijs werden zelfs goedkoper. Het voedingscentrum vindt het verschil in prijsstijging zorgelijk en pleit voor een suikertax. Ook zou gezond eten goedkoper moeten worden. De Syrische president Assad kan beginnen aan zijn vierde termijn. Bij de presidentsverkiezingen kreeg hij volgens staatsmedia ruim 95% van de stemmen. In de hoofdstad Damascus gingen aanhangers van Assad de straat op om de winst te vieren. Door de oppositie en het Westen wordt de verkiezingsuitslag niet serieus genomen. De politie in India heeft een YouTuber opgepakt... omdat hij zijn hond liet opstijgen aan heliumballonnen. In een filmpje staat hij op een auto met zijn hond... die vastzit aan een tros ballonnen. Als de man de hond loslaat, begint het dier op te stijgen... naar de tweede verdieping van een gebouw. De YouTuber uit India is aangehouden voor dierenmishandeling. Hij heeft het filmpje inmiddels weggehaald... en excuses aangeboden voor de stunt. Het weer brede opklaringen en kans op mist. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden... Overdag droog en zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 16 tot 19 graden.